NOS Nieuws van 12 uur. Freddy met het NOS Journaal. President Obama waarschuwt dat het noodweer in het noordoosten van de Verenigde Staten nog niet voorbij is. De storm verplaatst zich nog steeds naar het noorden, zei Obama. Het dodental ten gevolge van de orkaan Sandy is volgens Amerikaanse media opgelopen tot bijna 40. Ruim 8 miljoen Amerikanen zitten zonder stroom. De orkaan heeft aan de Amerikaanse oostkust een spoor van vernieling achtergelaten. New York City en delen van New Jersey zijn uitgeroepen tot rampgebied. Het tv-programma Opsporing Verzocht heeft opnieuw beelden uitgezonden van de rellen in Haren. Deze keer waren 18 mannen en een vrouw duidelijk herkenbaar in beeld. In totaal worden 50 mensen verdacht van vernieling en openlijke geweldpleging tijdens het Facebookfeest in Haren op 21 september. In Utrecht is de eerste bijeenkomst geweest van de PvdA over het regeerakkoord met de VVD. Partijleider Samsom en voorzitter Spekman beantwoorden vragen uit de zaal. Er volgen nog twee bijeenkomsten. Zaterdag kunnen de PvdA-leden het regeerakkoord goed of afkeuren op een congres in Den Bosch. In Rotterdam is vanavond een tramconducteur door drie mannen geslagen en geschopt. De politie zoekt getuigen van de mishandeling. De conducteur had de mannen gevraagd hun muziek uit te zetten. Daarop keerden de drie zich tegen de conducteur. De daders zijn de tram uitgevlucht. De Duitse marechaussee heeft een Fransman aangehouden... voor betrokkenheid bij de zelfmoordaanslagen in Marokko in mei 2003. Twaalf zelfmoordterroristen vielen toen restaurants, hotels en Joodse instellingen in Casablanca aan. Er vielen 33 doden en meer dan 100 gewonden. Waarvan de gearresteerde Fouad C. precies wordt verdacht is niet bekend. Walt Disney neemt Lucasfilm Limited over. Die filmmaatschappij is vooral bekend van de filmreeksen Star Wars en Indiana Jones.